Dat blijkt door cijfers van het CBS. In totaal was er 3 miljard minder uit te geven. Dat kwam onder meer door de hogere pensioenpremies die betaald moesten worden. De beloning van werknemers bleef ongeveer gelijk, maar voor sommige groepen liepen de inkomsten terug doordat er minder dividend is uitgekeerd en de bonussen zijn verlaagd. Ondanks de economische crisis hebben de Nederlandse supermarkten het afgelopen jaar ongeveer 5,5% meer omzet gehaald dan in 2008. Bij elkaar kwam de omzet uit op ruim 31,5 miljard euro. Voor een deel is die stijging te danken aan de extra verkoopweek die 2009 telde. De supermarkten verwachten dit jaar een omzetgroei van 1,5 procent. Van de ongeveer 3000 DSB-klanten die zich als gedupeerden hebben gemeld... komen er zo'n 150 in aanmerking voor een noodregeling. De curatoren hadden uit de groep gedupeerden zo'n 600 mensen benaderd. Van hen reageerden er ongeveer 300. Volgens de curatoren krijgt de helft daarvan een tijdelijke regeling aangeboden omdat ze acute betalingsproblemen hebben. De website waarop een lijst te zien is van de acht gevaarlijkste voortvluchtige criminelen... is vanochtend al zo'n 200.000 keer bezocht. Volgens de politie is dat erg veel, want normaal gesproken telt de site ongeveer 200.000 bezoekers over de hele dag. De lijst waarop de voortvluchtige criminelen met naam en foto te zien zijn... werd gisteravond gepresenteerd tijdens het programma Opsporing Verzocht... Hij is te zien op nationaleopsporingslijst.nl. De Geuzenpenning 2010 wordt toegekend aan de Oegandese vredesbemiddelaar Betty Migombe. De penning wordt sinds 1987 uitgereikt aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten... en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.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 ZFM.